Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een hele slechte dag op de beurs gisteren gaat het nu ietsje beter. Een uurtje geleden ging de Nederlandse AEX open... en mijn collega Aida Brands zag groene cijfers. Ruim 1% in de plus, dus we kunnen echt wel zeggen dat de stemming iets positiever is dan, eh, dan gisteren. Um, het lijkt er een beetje op dat de koopjesjagers denken... nou, wij gaan eh, weer wat aandelen kopen en eh, dat zien we dus nu op de beurzen gebeuren. Maar de zorgen zijn echt nog niet weg. Die zorgen hebben te maken met een handelsoorlog tussen Amerika en de rest van de wereld. Vanaf morgen moeten Amerikaanse bedrijven extra belasting betalen... op spullen die van buiten de VS komen. Dingen uit Europa worden daardoor 20% duurder. En daarover gesproken, Europa moet eigen betaalmiddelen ontwikkelen. Dat zegt de baas van de Europese Centrale Bank. Want nu gaan bijna al onze betalingen via bedrijven in Amerika of China. Whether you use a card, yeah, uh, or whether you use a phone. Yeah. Typically, it goes through Visa, Mastercard, PayPal, Alipay, which I, which is where I think that we have to reduce that vulnerability and make sure that there is a European offer that is available, just in case. You never know. Vorige week zei ze ook al dat de EU economisch onafhankelijk moet worden van Amerika... nu president Trump met die importtarieven een handelsoorlog is begonnen. Volgens haar moet er daarom dus een Europees betaalplatform komen. Een ander nieuws dan. Bij een zalencentrum in Den Haag is voor de tweede keer in korte tijd een explosie geweest. Bij die van vannacht ontstond brand en daardoor is de gevel van het gebouw flink beschadigd. Afgelopen vrijdag was er ook al een ontploffing bij het Haagse Zalencentrum. De schade daarvan was net weer hersteld. En het Museumplein in Amsterdam krijgt binnenkort mogelijk te maken met een dubbele boeking. Als Ajax kampioen wordt van de eredivisie is het Museumplein de meest logische plek voor de huldiging. Maar daar is dan ook het Malerfestival. Een festival met klassieke muziek. De organisatie ziet het eigenlijk wel zitten. Ja, misschien wordt het wel dubbelfeest. Dan zit je hier in de zaal en dan hoor je zo na het eerste deel van Maler een enorm gejuich. dat is dan vanaf het Museumplein. Dat, dat zou ook wel heel leuk zijn. De gemeente Amsterdam laat weten dat ze het nog te vroeg vinden om het erover te hebben.